uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Die om door te gaan met de vervolging van president Bouterse is een grote overwinning voor de rechtsstaat. Dat zegt de advocaat van de nabestaanden van de decembermoorden. Het Openbaar Ministerie moet van het Hof doorgaan met de vervolging van Bouterse en 24 andere verdachten van de decembermoorden. Door de amnestiewet uit 2012 was het strafproces tegen de verdachte opgeschort, maar die wet is nu door het Hof aan de kant geschoven. Volgens de advocaat verwachten de nabestaanden dat het OM de vervolging van president Bouterse snel zal hervatten. Niet Chinezen, maar Amerikanen zijn de grootste boosdoeners als het gaat om CO2-uitstoot. De rijkste Chinezen stoten nog maar een fractie uit van wat rijke Amerikanen aan uitstoot veroorzaken, blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam Novib. In het rapport staat hoeveel uitstoot rijke en arme burgers veroorzaken in verschillende landen. China is wel het land waar de meeste uitstoot vandaan komt, maar als je kijkt naar de uitstoot per inwoner komen de Amerikanen als eerste in beeld. Topman Mark Zuckerberg van Facebook heeft een fonds opgericht voor goede doelen. Aanleiding is de geboorte van zijn dochter. Zuckerberg stopt 99% van de aandelen van Facebook in de stichting. Die hebben een waarde van 42 miljard euro. Met de stichting wil hij de gelijkheid in de wereld bevorderen, ziektes bestrijden, mensen samenbrengen en sterke gemeenschappen opbouwen. Het computersysteem van uitkeringsinstantie UWV kampt sinds vanmiddag met een grote storing. Daardoor kunnen uitkeringsgerechtigden hun inkomen niet opgeven op Mijn UWV. Dat is voor sommige uitkeringsgerechtigden noodzakelijk om hun uitkering te krijgen. Het UWV verwacht vooralsnog niet dat door de storing de mensen hun uitkering te laat krijgen. Het weer bewolkt en op de meeste plekken droog.